Jan van der Putten met het NOS-journaal onderzoek behoren baby's. Ze schrijven in een artikel in de New England Journal of Medicine dat er veel meer problemen zijn dan eerder werd gedacht. De onderzoekers volgden 88 vrouwen die een baby verwachten. Bij een aantal van hen werd een ernstig probleem bij het ongeboren kind vastgesteld. In twee gevallen werd een baby doodgeboren. In andere gevallen was er iets mis met de placenta, waren er ernstige groeibeperkingen of blindheid. Wintersporters die op weg zijn naar de Alpen moeten rekening houden met overlast door sneeuwval. Vooral in Frankrijk kan sneeuw vannacht al voor problemen zorgen, waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. De Franse Verkeersdienst heeft een waarschuwingscode afgegeven. Op toegangswegen hogerop naar skigebieden kan 20 tot 30 centimeter sneeuw vallen, meldt de VID. Ook in Oostenrijk gaat het sneeuwen en ook de verscherpte grenscontroles kunnen het verkeer flink ophouden. De VVD zag het tijdens de kabinetsformatie in 2012 niet zitten om Femke Halsema een ministerspost te geven. Premier Rutte heeft dat bevestigd in Met het oog op morgen. Halsema is de oud-partijleider van GroenLinks. In haar memoires schrijft ze dat PvdA-prominent Ascher haar polste voor een ministerspost op binnenlandse zaken of ontwikkelingssamenwerking. Rutte was niet van Aschers plan op de hoogte. Als VVD dachten we dat we met de PvdA gingen regeren en niet met nog een partij, zegt de premier. Volgens Rutte ging die vorm van politieke vernieuwing net iets te ver. De Turkse politie heeft met traangas en een waterkanon betogers verjaagd bij het gebouw van mediaconcern Zaman. Vanmiddag trokken honderden demonstranten naar het gebouw in Istanbul nadat de krant Zaman onder staatstoezicht was gesteld. Veel Turken zijn kwaad over het besluit van een rechter om een bewindvoerder aan te stellen bij Zaman, de grootste krant van Turkije.